7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Acteur en schrijver Maarten Spanjer zegt dat er maar weinig mensen zijn die zulke mooie verhalen konden vertellen als de vandaag overleden Rijk de Gooier. Spanjer haalde de acteur er als taxichauffeur in het tv-programma Taxi toe over om een gouden kalf uit het raam te gooien. Rijk de Gooier vormde in de jaren 50 een duo met Johnny Kraaikamp, die eerder dit jaar overleed. Hij speelde in veel films. In 1982 kreeg hij een gouden kalf voor zijn hele oeuvre en later kreeg hij er nog twee. Rijk de Gooier overleed vandaag aan alvleesklierkanker. Hij is 85 jaar geworden. De gemeente Tilburg onderzoekt wie er schuld hebben aan het dodelijke ongeluk van gisteren in zwembad de Reeshof. Een baby van vijf maanden overleed nadat twee geluidsboksen op haar waren gevallen. Haar moeder ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens burgemeester Nordanus bleek al in april bij een inspectie dat de ophanging van de boksen niet deugde. Maar heeft het zwembad verzuimd ze te vervangen. De medewerkers die mogelijk nalatig zijn geweest worden geschorst. Sinds het ongeluk van gistermiddag is zwembad de Reeshof dicht. Morgen gaat het weer open. Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft voor de tweede keer binnen een week geblunderd met tentamens. Bij het vak Engels waren de antwoorden vastgeniet aan de vragen. Daarom moeten tientallen studenten opnieuw tentamen doen. Vorige week werd bekend dat tentamenvragen van een andere opleiding al op een interne site van Windesheim stonden. De fabrikanten van de drie bekende kroketmerken, Mora, Van Dobbe en Kwekkenboom, willen samen één nieuw bedrijf vormen. Als ze worden samengevoegd ontstaat een onderneming van bijna 1100 medewerkers in Nederland en België. De omzet van het nieuwe bedrijf zou neerkomen op 246 miljoen euro. De snackfabrikanten hopen dat ze de fusie aan het einde van het jaar rond hebben. Het weer... Vanavond en vannacht bijna overal droog. Morgen eerst zon, vooral in het oosten. In de middag meer bewolking. In de avond een spat regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het... Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits. Nog een handvol files in de Randstad. Op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Bussum en naar de West nog 3 kilometer. Maar de weg is weer vrij. De A4 Den Haag Amsterdam. In beide richtingen bij Zoeterwoude Rijndijk nog 3 kilometer. De A16 Breda Rotterdam. Door een ongeluk tussen klap het Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 5 kilometer op de parallelbaan. Daar zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan eenvoudig via de hoofdrijbaan. Op de A27 Utrecht Almere bij Beeldhoven 2 kilometer.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 Oh, baby, you were built for blue jeans. reaching from your boots, yeah From top to bottom, perfection on two feet In those bootylicious denims It rocks my world to my knees are going weak. When I watch you shake your booty, I can b b so glad you got them Eh, debuut-cd uit 2006, Beeld van Blue Jeans, Tyler Dean. Is een man die eh, ook al jaren bezig is met het maken van eh, country music. Op zeer jonge leeftijd al begonnen volgens zijn website en nu eigenlijk pas in 2006 aan het doorbreken. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. En u weet hè, het jaar 2006 is wat in dit programma ten gehore komt. Ook deze formaatje had een cd uitgebracht in dat jaar. The Lost Trailers en zo heet ook een cd. All the lights are going down on Main Street. Parking lights are filling up with teenage dreams and pickup trucks. There's gonna be a race tonight. That's where I'm gonna catch your eye. Right across that finish line is where I'll make you mine. And if it's great disaster Stoke Nielsen. Hij heeft het geschreven voor de Lost Trailers. Call Me Crazy. De jongeman Steve Holy, hij heeft inmiddels al eh, vier albums uitgebracht en zijn vijfde album komt dit jaar uit en dat zal worden genoemd eh, Love Don't Run. Maar we zitten nog steeds in 2006 en toen kwam zijn eerste cd uit. Die cd droeg gewoon zijn eigen naam. Doug Johnson produceerde hem en heeft dit nummer ook voor hem geschreven. Come on, rain. on rain. Pour on down. Flood that runway. Shut her down. She's in Dallas. Waiting on the plane uitbreng van zijn laatst verschenen cd werd zijn stem omschreven als in het ene nummer. Eh, dan ontmoet je Elvis Presley samen met eh, Dwight Jokum, die die mix van stemmen. En een ander nummer dat je dan hoort, dan denk je ineens weer dat je Ricky Nelson samen met Chris Isaac hoort. Nou ja, dat zijn dingen die op zijn website staan. U moet eh, de cd zelf maar eens gaan beluisteren als u in uw eigen favoriete platenzaak bent. Dit, dit is Sarah Evans. En zij heeft het over haar vriendje die in de koolmijnen gaat. Koolmijn. on the railroad tracks. so upcoming album Real Fine Place. Zo stond het op deze CDX eh, volume 394 april 2006. Dus de cd moest toen nog uitkomen. Coal Mine van eh, Sarah Evans. Het is eh, geschreven door Roxy Dean. En als je foto's hebt van jezelf, stop ze dan maar goed weg. Zeker als je later tegen je kinderen wilt zeggen dat ze heel goed moeten oppassen als je zelf niet zo'n lievertje bent geweest. I was 10 years old, hide and seek, I found me in the closet. Ready or not, I stumbled on and opened up that box of yearbooks, letters, black and white, a hundred, maybe more. Next thing I know, my brothers and me got them scattered on the floor. Yeah. It was one of her flipping the bird, sitting on a Harley. And if you was some hairy hippie dude, turns out his name was Charlie. Her hair, her clothes, her drinking, smoking had us boys confused never forget the day us nosy kids got introduced to Mama, for she was Mama in a string bikini in Tijuana. Won't admit she smoked marijuana, but I saw Mama, for she was Mama. that box right where it was and never said a word. Oh, but growing up got hard just trying not to picture her in anything but aprons, dresses, minivans, and church. Oh, and Daddy would have whooped our butts for digging up that dirt. Oh, my Tijuana. She won't admit she smoked marijuana, but I saw Mama, for she was mine. right above her halo. Her face turns red when we bring up that tie-dyed Winnebago. She runs and hides and still denies that hip high rose tattoo. She burned that box of forget-me-nots when she found out we knew about Mama, for she was Mama in a string bikini in Tijuana won't admit she smoked marijuana. But that was mama, she was mama. And there's that one down in the Bahamas. Oh, but that was mama, for she was mama. Yeah, already. instrumental. a new kicking on my banjo all day long. Chopin en de rubberband Benjo Boy. En dit was dan de radio-streepje videomix. Want ja, daar zit ook nog een heel klein beetje verschil Hè? Of je iets opneemt voor de radio of voor video. Een beetje een alletje hoor, dat Banjo Boy. Dat is dit niet. Geschreven door Brad James van Mark Willis. Well, my old Uncle Joe, he's a proud Democrat. He's got a FDR on his baseball cap and thinks the whole country's on a one-way track to hell. He says there's only one truck and that's a Chevrolet. Everything else is money gone to waste and a lot more people ought to learn to do for themselves. Well, I love how we can disagree, and we can still be family. Makes me think about how. preacher on Channel 19, the Maharaji on 63, and the good Lord's upstairs trying to get them both on the phone. You got country boys saying that rap just sucks, and rappers saying country's all out of touch, but there's plenty of room for both on my radio. Markwell, zij heeft hele goede herinneringen aan Henk, aan eh, Hank Williams Senior. Maar er is ook een Hank Williams Junior en een Hank Williams III. Nou, die Hank Williams uh, Junior, hij heeft een nummer opgenomen samen met Big and Rich, Gretchen Wilson en Van Zandt. En hij gaat u vertellen hoe dat ze het in Dixie doen. That's how they do it in Dixie. Cut off jeans and cowboy boots, long blonde hair. dark brown roots, Lord inch. That's how they do it in Dixie. Electric sliding on a sawdust floor, long neck chaser for a shot of hardcore whiskey. That's how they do it in Dixie. That's how we do it in Dixon. dat wel een feestje geweest daar in die studio hoor, toen ze dit opnamen. Die Hank Williams Jr., Hank Williams Jr. samen met Big and Rich, Gretchen Wilson en Van Zandt. Dit is dan weer de Randy Rogers Band. Whitney Foster schreef het samen met George Ducas en dat is dan weer zo'n prachtig schrijversduo, hè? Kiss Me in the Dark. Sailors sail, cowboys ride, lovers love when they get the chance. Take it slow, turn down the light, soft and low, let the shadows dance. Baby, don't hold back. show was in de jaren 2000, eind jaren 90, eh, begin jaren 2000, een veel gevraagd producer. Zo kon het zijn dat ook Rascal Flats hem uitnodigde voor het produceren van hun cd die ze uitbrachten in 2006. De cd droeg gewoon hun eigen naam, Rascal Flats. Steve Robson en Jeffrey Steele, zij schreven voor hun My Wish. The days come easy and the moments pass slow And each road leads you where you wanna go And if you're faced with a choice and you have to choose I hope you choose the one that means the most to you And if one door opens to another door closed I hope you keep on walking till you find the window If it's cold outside Show the world the warmth of your smile But more than anything more than anything never forget all the ones who love you in the place you left. I hope you always forgive and you never regret, and you help somebody every chance you get. Oh, you find God's grace in every mistake, and always give more than you take, but more than anything, yeah, more than anything. dat ook wel eens dat u een lijstje maakt, dat u het zo goed weglegt dat u het eh, niet meer terug kunt vinden. Verloren dus. Nou, dat heb ik ook met eh, de playlist van het vorige uur. Dus ik weet niet of ik eh, het volgende nummer de, de, al gedraaid heb in het vorige uur. Maar Brad Paisley, hij bracht een cd uit in 2006. Noemde de cd Time Well Wasted. Dit nummer heb ik zeker niet gedraaid. Misschien wel Brad Paisley, maar nou ja, dan maar een mini mini mini special hè? twee nummers in twee uur. She is Everything. Niet de albumversion, maar de single version van dit nummer. Geschreven door Will Nance. She's a yellow pair of running shoes. A holy pair of jeans. She looks great in cheap sunglasses. She looks great in anything. She's I want a piece of chocolate. take me to a movie She's, I can't find a thing to wear Now and then she's moody. She's a Saturn with a sun With her brown hair blowing She's a soft place to land And a good feeling no She's a warm conversation That I wouldn't miss for nothing She's a fighter when she's mad And she's a lover when she's loving And she's everything her on Sunday She's a cross around her neck And a cuss word cause it's Monday She's a bubble bath with candles Baby come and kiss me She's a one glass of wine And she's feeling kinda tipsy She's the giver I wish I could be And the stealer of the covers She's a picture in my wallet My unborn children's mother She's the hand that I'm holding on my knees and pray. She's the answer to my prayer, and she's the song that I am rocking chair I want rocking right beside me Every day that passes I only love her more Yeah, she's the one that I'd lay down my own life for And she's everything I am man die eh, let op tekst, niet alleen eh, op de instrumenten die bespeeld worden. Die eh, gitaar werd ook bespeeld door Brad Paisley, maar ook op de teksten. En als je dan hoort hoe dat sommige nummers gewoon in elkaar zitten, hoe dat die geschreven zijn, ja, schitterend gewoon. Chris Stapleton heeft ook zo'n mooie hand van schrijven hoor. En dit heeft hij dan samengeschreven met Greg Wiseman. Allemaal samengeschreven voor niemand minder dan Leanne Womack. Leanne Womack, zij heeft de titel bedacht. Finding My Way Back Home. I've been hurrying, I've been worrying. I've been running against the wind. I've been betting my soul on a long shot roll that a good man never wins. I've been tossing and I've been turning. I've been burning it at the I've been seeing myself in the rear view, and I don't like where I've been. So I'm taking my time. another day zo kan het gebeuren dat eh, Chris Stapleton en Greg Wiseman het hebben geschreven, maar dat de titel van het liedje door iemand anders bedacht is. I Loved Her First is een nummer wat ik al eh, vaker gedraaid heb en eh, het is in 2006 uitgekomen en het wordt vertolkt door niemand minder dan Heartland. En Walt Aldridge schreef het samen met Elliot Parker. geproduceerd door de schrijver. Look at the two of you dancing that way Lost in the moment and each other's face So much in love you're alone in this place Like there's nobody else in the world I was enough for her not long ago I was her number one she told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes everything, life must go on. I'm not gonna stand in your way. I loved her first, I held her first, and a place From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father runs deep. And I prayed that she'd find you someday. But it's still hard to give her away. I loved her first. How could that be? woman with you Be the same freckle-faced kid that I knew one that I read all those fairy tales to And tucked into bed all those nights And I knew the first time I saw you with her It was only a matter of and a place in my heart will always be hers. From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father always be. I prayed that she'd find you someday, but it's still hard to give her away. when she first smiled at me I knew the love of a father runs deep Someday you might know what I'm going through When a miracle smiles over you I loved her first is het eh, de gewoonte als daar soldaten terugkomen van het front en ze komen terug in een bodybag zoals dat heet, dan worden ze begraven met allerlei militaire eer. Onder andere bagpipes op de achtergrond. Rushlow Harris heeft daar een nummer over geschreven en hij noemt het Bagpipes Crying. Goedenavond, dit is eh, CFM Politiek. Tegenover mij zit eh, Pieter Joustra. Pieter. Eh, goedenavond, Don. ja. voor het eerst weer hè, sinds een tijdje. We moesten even de zaken op een rijtje zetten en op orde krijgen. het loopt, want er is politiek zoveel te bespreken. Ja, dat mag je wel Afgelopen week was het toch wel spannend, hè? Ja, wethouder die weggaat, ja. een nieuwe wethouder. Een nieuwe wethouder. Ik heb er net even gesproken. ja, ik kende er al natuurlijk. een geweldig dame, zal ik zeggen. Ja, ik zou eigenlijk een geweldige meid, maar geweldige dame. Ja, precies. En eh, ja, ik verwacht wel veel van haar. In ieder geval... Wat ik nog niet heb gehoord, Don, is hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Zijn de portefeuilles weggegaan? Bij eh, ja, ruimtelijke ordening eh, en, en, in ruimtelijke indeling is naar Andor gegaan. Oké. En de, de, de, oude portefeuille van Wilfred, waar dus voornamelijk toerisme, economie en dergelijke in zit, die blijft bij Belinda. En Belinda Linda heeft ook eh, de Middenboulevard als speciaal project. En Louis Davis En die zit bij Andor, uh, Zandbergen. Juist. Dus dat is in grote lijnen ongeveer de verdeling. want Wilfred had wel een hele zware portefeuille. Dat een hele zware, met parkeren er nog bij. Alhoewel parkeren nu zo langzamerhand gaat ja, marcheren. Ja. Uh, klinkt gek, maar... <laughs> maar het, uh, dat, dat marcheert wel. En, en Andor heeft dus... Nou ja, daar heeft hij ook zijn hand aan vol. Want de hele laatste weken gonst het ook rondom met Louis Davids carré. Eh, ook politiek borrelde. Ja, want dat zou vanavond oorspronkelijk op de agenda staan. Een Louis Davids carré bestemmingsplan. Ja. Maar dat is gecanceld. Ja, ja, ja, Want eh, de hoorcommissie is opgestapt. Ja, die dus er is niets te bespreken op dit moment. Nee, want eh, daar moet eerst de raad zich over uitlaten. Of ze zichzelf ermee gaan bemoeien als raad. Of als, of ze een nieuwe hoorcommissie willen eh, instellen. Ja. En ja, nou, dat, in beide gevallen gaat er toch vertraging opleveren. Heb ik zaterdag uh, in Goedemorgen Zandvoort eh, gehoord. Ja. dus ja, dat, dan moeten we nog maar even bekijken hoe dat gaat lopen. Of de raad moet dat bekijken. Voor de luisteraars, wat hebben wij vanavond op het programma staan? Waar gaat de gemeenteraad over praten, discussiëren? Ja, ze krijgen een, een update. Ze worden op de hoogte gebracht over het project Middenboulevard. Een dat wist ik niet, dat hoorde ik van jou net, een, een, een verplichting die ze hebben. Ja, de, ze moeten, de gemeenteraad moet drie keer per jaar ingelicht worden door het college eh, over de, hoe de voortgang is met de middenboulevard. Dat moet drie keer per jaar gebeuren. En ad hoc eh, kan het ook nog via informatieplichten. Nou, dat is dus vanavond nu ingevoegd, want anders had dat volgende week bijvoorbeeld moeten gebeuren. Dus vanavond wordt de gemeenteraad, maar ook alle belangstellenden worden geïnformeerd wat de voortgang is van de middelboulevard. En eh, ik heb zo eventjes er doorheen gekeken. Er is toch wel het nodige gebeurd, moet ik zeggen. Woningen aangekocht. Er zijn aanbiedingen van de eigenaar van woningen eh, naar de gemeente toe. Er zijn een hoop convenanten gesloten. de Raad van State is druk bezig geweest met beroepsprocedures. Dus ik denk dat het heel interessant is wat er in de afgelopen periode, en dan praat ik over vier, vijf maanden, is gebeurd. En dus ik ben erg nieuwsgierig wat er vanavond wordt medegedeeld. En of er ook gediscussieerd kan worden daarover. Ja, ik zie hier onder het kopje te verwachten activiteiten, dat eh, er dus nogal het een onder moet uitkomen. uitspraak van de Raad van State die jij noemde, nou ja, dergelijke. Nou, dat zal vanavond allemaal gepresenteerd gaan worden, eh, moet ja. ik Ja. Ja. En eh, en daar, ik neem aan dat de raad verder geen mm, beslissing neemt ergens over. Het, nee, het is, het is een informatieve bijeenkomst, maar ik neem aan dat er ook over gediscussieerd kan worden. Van wat gaat er nog meer gebeuren op korte termijn en wat niet. Ja. Erfpacht bijvoorbeeld, eh, dat is ook zo'n hot item. Ten aanzien van het noordelijk deel van de Middenboulevard. ja, ja, ja. Onze eh, begroting is daar ook een beetje op gebaseerd. Dat heb ik begrepen inmiddels. Daar zijn aannames